Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In heel Nederland is de jaarwisseling gevierd. Of er veel of relatief weinig incidenten waren is pas in de loop van de dag te zeggen. Maar vanwege de harde wind waren op verschillende plaatsen vuurwerkshows afgelast of aangepast. Het nationale aftelmoment bij de Hofvijver in Den Haag ging door, net als de nationale vuurwerkshow in Rotterdam. In Arnhem zijn acht jongeren gewond geraakt toen het balkon waarop ze stonden instortte. Ze stonden oud en nieuw te vieren en maakten een val van ruim drie meter. Alle gewonden zijn ter plekke behandeld. Bij de oud en nieuwviering in de Schilderswijk in Den Haag is een cameraman van RTL Nieuws met vuurwerk bekogeld. Volgens de politie heeft de cameraman zijn oren laten controleren in het ziekenhuis en heeft hij aangifte gedaan van mishandeling. Een automobilist is in Culemborg ingereden op twee voetgangers. De politie weet niet of het een ongeluk was of niet. Een voetganger raakte licht gewond. Noord-Korea kan het hele vasteland van de Verenigde Staten bereiken met zijn kernwapens. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij zei ook dat de knop voor de kernwapens klaar staat op zijn bureau. Kim benadrukte dat hij de wapens alleen inzet als de veiligheid van Noord-Korea in het geding is. Verder kondigde hij aan dat zijn land zich dit jaar verder zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten. De openbare zelfmoord van oorlogsmisdadiger Praljak bij het Joegoslavië-tribunaal was niet of nauwelijks te voorkomen. Dat zegt de Gambiaanse opperrechter Jello, die de zaak heeft onderzocht. De Bosnische Kroaat Praljak dronk eind november voor het tribunaal een flesje met Siankali leeg. Hij was toen net een hoger beroep opnieuw veroordeeld tot levenslang. Cello benadrukt dat het gif ook bij intensieve doorzoeking niet was ontdekt. En hoe Praljak aan het gif is gekomen is nog onduidelijk. Het weer, buien trekken over en er is kans op hagel en onweer, maar er zijn ook af en toe opklaringen. Verder staat er een stevige zuidwestenwind. Aan zee soms stormachtig met flinke windstoten. Minima rond 6 graden. In de vroege ochtend neemt de wind af. Overdag soms zon en enkele buien, later ook langere tijd regen en het wordt een graad of 8.